De fractie kwam woensdag kort na het middaguur bij elkaar en vergadert sindsdien. Wel wordt het overleg af en toe geschorst. Het is onduidelijk welke kant het op gaat. Eerder lieten de Kamerleden Ferrier en Koppenjan zich zeer kritisch uit over samenwerking van het CDA met de PVV. Volgens partijvoorzitter Bleker vindt het bestuur het een heel behoorlijk akkoord. De fracties van VVD en PVV stemden vanmiddag al na een paar uur in met de afspraken van dinsdag. Ze hebben nog wel voorstellen voor kleine veranderingen die mogelijk in de loop van de komende dag worden besproken met informateur Opstelten. Als de CDA-fractie met de akkoorden instemt, zal zaterdag ook het CDA-partijcongres zich er nog over uitspreken. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan acht hooggeplaatste Iraniërs vanwege mensenrechten schendingen. Onder de acht zijn onder andere het hoofd van de revolutionaire garde, het elitekorps van het leger, de minister van Veiligheid en een topaanklager. De VS zegt dat hun tegoeden worden bevroren en dat ze Amerika niet meer in mogen. De acht zijn volgens Washington verantwoordelijk voor mensenrechten schendingen na de verkiezingen van vorig jaar. Anti-regeringsbetogers zijn toen volgens de oppositie in elkaar geslagen en zelfs vermoord. Dressuurruiter Edward Gal heeft de wereldtitel veroverd in de Grand Prix Speciaal. De Britse Laura Bechtelsheimer werd op ruime afstand tweede. Eerder deze week won Gal met de Nederlandse equipe ook al goud in de landenwedstrijd tijdens de Wereldruiterspelen in Amerika. In de Champions League heeft FC Twente met 4-1 verloren van Tottenham Hotspur. De doelpunten vielen allemaal in de tweede helft. Tottenham scoorde twee keer uit een penalty. De enige treffer van Twente was van Chadli. In dezelfde groep won Inter Milaan met 4-0 van Werder Bremen. In de stand in groep A staat Twente nu derde. Het weer in de loop van de nacht breidt de regen zich uit over Zuidwest-Nederland. Overdag bereikt de regen ook het noordoosten. Het wordt 13 graden in het noorden.